Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Vuurwerkverkopers slepen de overheid voor de rechter. Ze willen af van het vuurwerkverbod. Volgens de verkopers kwam het plan van het kabinet veel te laat, vertelt hun advocaat. Het is heel onnagedacht door de, door de overheid over eh, wat er nu allemaal straks moet gebeuren in dit hele korte tijdsbestek. Eh, ook op oudejaarsavond hou je eigenlijk een beetje je hart vast. Er is een enorme verschuiving gaande naar illegaal vuurwerk. En eh, ja, hele gevaarlijke zaken zoals karbietschieten. Ook het Openbaar Ministerie maakt zich zorgen over illegaal vuurwerk, zegt het in de Telegraaf. Via geheime chatgroepen worden iedere dag duizenden pijlen en nitraten verhandeld. En ook liggen kelderboxen en schuurtjes vol met illegale knallers. Als een van de laatste landen in Europa heeft nu ook ons land een mondkapjesplicht in publieke ruimtes, zoals supermarkten, winkels en stations. Heb je geen kapje op, dan kan je een boete krijgen van 95 euro. Dat is de theorie. Verslaggever Harro Brouwer was vanochtend vroeg meteen getuige van de praktijk... in een tankstation langs de snelweg. Toen het mondkapje nog geen verplichting was, maar alleen een dringend advies... kom ik ook al bij dit tankstation. Ik loop binnen en er is meteen een discussie met een klant die geen mondkapje op wil. Hij zegt dat het niet bewezen is en hij gaat nu in discussie aan met degene die achter het glas zitten. En dat is misschien wel goed ook. een schaap, jongen. Denk eens na. Wat een schaap? Nou, de meeste mensen hadden wel een mondkapje op, twee niet. Ze worden hier direct aangesproken. Het wordt nog wel een dingetje voor het winkelpersoneel om iedereen aan het mondkapje te houden. Joe Biden is officieel uitgeroepen als winnaar van de presidentsverkiezingen in de staten Wisconsin en Arizona. Trump had daar een hertelling aan gevraagd, maar dat leverde hem niks op. Integendeel, Biden kreeg er 132 stemmen bij. Nieuwe trekkers moeten al vanaf januari een kenteken hebben. Het plan was om dat pas in 2025 te verplichten... maar de minister heeft de eerste kentekenplaat al uitgedeeld. Boeren kunnen volgens de minister zo de verkeersregels niet meer aan hun laars lappen. Het weer, er trekken buien over het land. Soms kan daar wat hagel bij zitten. Vanmiddag wordt het droger en dan gaat op 9. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen en naar de vesting 11 kilometer file.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 Now what is it that she wants? Tell me what is it that she needs? Did she hear about the brand new biz that you just bought for me? Cause y'all didn't have no kids and all mutual friends. And you told me that she turned trick when y'all broke up in 96. What You gonna do when you can't say no. And I feel stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act, how you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? What you gonna do when you can't say no? And I feel stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act, how you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back?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 Yeah. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I, what if I trip? world, put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves, trying to act cool, upset by their jealousy. Uh, lifting me up, lifting me up. Tear me down, tear me down. Yeah. I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go. Cause unforgiveness keeps them in control I came in with good intentions, then I let it go for you.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 Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanaf vandaag zijn mondkapjes verplicht. In winkels, musea, bibliotheek, bij de kapper en op andere plekken. En ook in het onderwijs zijn ze verplicht. Wie zonder geldige reden geen mondkapje draagt... riskeert een boete van 95 euro. De coronatestcapaciteit had in april al flink omhoog gekund... maar het ministerie van Volksgezondheid liet die kans lopen, schrijft NRC. Laboratoria boden aan om dagelijks zo'n 60.000 extra coronatests te verwerken... maar het ministerie vond dat niet nodig. In Den Haag begint vandaag een rechtszaak tegen Shell. Die is aangespannen door maatschappelijke organisaties en 17.000 burgers. Ze vinden dat Shell te weinig doet om klimaatverandering tegen te gaan.